Jobboot met het NOS Journaal. De operaproductie Oeo et Euridice bij Paleis Soesdijk is uitgelopen op een financieel debakel. Het theatergezelschap De Utrechtse Spelen heeft een tekort van 1,2 miljoen euro. Het gezelschap zegt dat de recessie de oorzaak is. Verspreid over twee seizoenen hebben in totaal 90.000 bezoekers de opera in de tuin van het paleis gezien. Volgens de Utrechtse Spelen zijn er vooral deze zomer veel minder kaarten verkocht dan verwacht. Nederland heeft vanavond tijdens de Paralympische Spelen in Londen opnieuw een gouden medaille veroverd. Bij het zwemmen werd Lisette Teunissen eerste op de 50 meter rugslag. Magda Toeters behaalde zilver op de 100 meter schoolslag. Mark Evers pakte brons op dezelfde afstand. Eerder vandaag won rolstoeltennister Jiske Griffioen ook een bronzen medaille. In de jongste peiling van Maurice de Hond is het verschil tussen de VVD en de PvdA weer iets kleiner geworden. Volgens de Hond komt de VVD op 33 zetels, de PvdA op 30. De VVD scoort daarmee evenveel als gisteren, de PvdA is een zetel gestegen. Ten opzichte van gisteren verliezen D66 en CDA bij de Hond allebei een zetel. 50 plus wint er juist uit onderzoek van Ipsos Sinoveet blijkt dat ruim 40% van de kiezers nog twijfelt op welke partij er volgende week woensdag gestemd gaat worden. Volgens het onderzoeksbureau worden steeds meer mensen aan het twijfelen gebracht door het grote aantal debatten en mediaoptredens van de politici. De man die in Canada het vuur opende op een verkiezingsfeest had veel meer slachtoffers gemaakt als zijn geweer niet had geweigerd. Dat zegt de politie van Quebec. De 62-jarige man begon dinsdag te schieten tijdens de overwinningstoespraak van de nieuwe premier van de provincie Quebec. Ze zei ervan overtuigd te zijn dat het Franstalige Quebec op een dag onafhankelijk zal zijn. Toen de schutter het vuur opende. Er viel één dode en een gewonde. Volgens de politie weigerde het geweer van de schutter na enkele schoten.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 dat nummer, dat heet Kingmaker van de Cosmic Carnival. Die stonden twee weken terug, nee, nee, ruim een week terug stonden ze op het Havenfestival van IJmuiden. En eh, daar speelden ze. 29 eh, september kan je ze weer zien. Maar dan in een tribute ehm, uitvoering. Eh, van het album van Bruce Springsteen's Return een eh, Braska. Want daar eh, is dan, eh, wordt dan een tribute gehouden ter ere van het feit dat dat nummer al lange tijd heeft bestaan. Goed, dan gaan we weer gewoon fijn verder met, met een ander nummer van ja, de vrienden van de Cosmic Carnival. En dat is deze band. Dat heet Never Cry Wolf van Alaska. things of love burn like fleeting desires as I'm tied to a mast of a ship capsized. No swimmer dives the depths of my seas. My heart's like garden of thistles and thorns while my words sing dat was er. En, eh, dat was niet uh, Elena B, maar dat was Rebecca Sier. Met eh, One of a Kind. Eh, ze is weg geweest. <laughs> Onder andere met, met een aantal mensen waar wij het, de uitzendingen mee begonnen. Dit uur dan. En dat was de Cosmo Carnival. dat heeft ook nog leuke dingen opgeleverd. <laughs> heb ik me laten vertellen. Dus er circuleert een gezellig YouTube filmpje namelijk. En eh, daarin is eh, Rebecca daar ook eh, inderdaad te horen. En daarvoor hoorden we... Ehm, nog een hele mooie van Alaska met uh, Never Cry Wolf. Ehm, binnenkort eh, hier in de buurt. 6 oktober, schrijf het maar op, in de Melkweg in Amsterdam. Dat eh, kan ik je dan alvast verklappen. Bovendien is er over goed dik en wel een week de halve finale van de Grote Prijs van Nederland in Patronaat. Daarin zullen ook nog weer wat mensen te zien zijn die... Ja, die ook onder andere hier geweest eh, zijn. Of tenminste in ieder geval eh, gehoord zijn. Ehm, tijdens de interviews. Bijvoorbeeld eh, Andy, die, die daar zal te zien en te horen zijn bij de Singer-Songwriters. Dat gebeurt op de zondag. En op de zaterdag is Uber Ich te bewonderen in de categorie van de bands. Dus dan weet je dat ook alweer. Nog meer nieuws, want ja, eh, het houdt maar niet op. En uh, het is het leuke dat, eh, dat we nog meer hebben. Volgende week is Ellen mee, En de 27e mei, dan komt er een echte Amerikaanse singer-songwriter naar Alternative FM. Maar daarover ga ik je zo even wat gaan vertellen op, op deze zender. Maar eerst gaan wij naar een nummer luisteren. En dat heeft hij geschreven nadat hij vader is geworden van zijn dochter... En dan heb ik het over Kashmir Hakim. En dat nummer dat heet My Little Sophia. Little Sophia, I'm singing a little song for you. When dad is standing here, he's standing You're a little sunshine, and you're a little love. And I will keep on standing here until my day will come. Little Sophia, lovely, lovely that you are. And mommy and daddy love you for the person that you are. With a little hat on your head, and you're dancing, dancing, dancing in your oversized bed. Cause this is love, love is in you. So be your daddy, you know him as a king. Together with your mommy, rather, yeah, you've made us queen and king. No, don't cry, don't cry, love, for you are so sweet and nice. A bright sun is shining on on your tiny face. yourself, yeah, you're lovely when you're asleep and you're awake. Oh, you're my little girl, cause you're making my heart shake. And mommy and daddy love you, and we made you out of love. Then we took you towards Spain, so you grow up without the rain. And this is love, oh, love is in Yeah. was hem. Ubrich. Eh, met een eh, nummer wat ehm, eigenlijk nog niet ineens eh, op die EP heeft gestaan. Het nummer dat heet Penguin. En dat is alleen maar ja, min of meer op de bandcamp te krijgen. Weliswaar als extra track toegevoegd bij dat album Mosaic. Maar ze hebben hem niet op, de fysieke, ja, op de fysieke cd gezet. Dus dat is voor sommige mensen een gemis. Daarvoor hoorde je Kashmir Hakim met eh, My Little Sofia. En als je goed naar de tekst luistert, ja, fantastisch mooi nummer. Als je als kleintje de wereld eh, op eh, komt zetten. Dat heeft hij heel mooi, mooi gedaan. Ik zei het al, we krijgen op 27 september een heuse Amerikaanse singer-songwriter in de, de studio. de man die komt uit de buurt van Nashville. Eh, er is hij volgens mij ook eh, groot eh, geworden. Maar hij schijnt nu zich op te houden in de buurt van Tennessee. Dus tenminste de staat Tennessee. En daar heeft hij dan zijn domicile. Ehm, hij komt naar Nederland en mm, aan de hand daarvan eh, zal hij dan ook eh, toch ook eh, onze studio gaan bezoeken. Het materiaal wat wij draaien is nog, stamt nog steeds uit 2008. Maar het, het werk is er niet minder om. Het komt van het album Drink Ring Jesus van Stephen Simmons. Want over deze man hebben we het. Hij komt 27 eh, september dus eh, hier naar de studio. En dan zal hij eh, een aantal nummers gaan spelen. En als de bloedvorm zoals die vanavond is van Marcus van Dam is geweest. Dan kunnen we wel wat verwachten van het verhaal van Stefan Simmons. Het nummer wat wij draaien van dat album uit 2008. Drink Drink Jesus. Dat nummer dat heet Devil's Work is Never done. He was pretty sure he didn't believe in heaven. At the end, he wasn't quite sure. And I almost lost that lousy son of a bitch. After 50 is a damn hard word. Every year they say it should get a little better. this world is going straight to hell. They never stood on this side of the shovel. Hell ain't a kingdom, it's a hole if you can't tell. It looks so easy, sounds so damn simple. Think these souls fall right out of the sky. Jesus, back off, this one's mine. slave and just another soul somebody thought that they could save. Chalk me up another one. Devil's work is never done. You and your father think you're so damn clever. Forgiveness and you talk about love. But I've been busting my ass and it's high time you showed some respect for the work I've done. You cry when you lose them, you bleed for every last one. A bunch of soul losers is what I think you become. It looks so easy, sounds so damn simple. Souls fall right out of the sky. Jesus, back off, this one's mine. Working all day, hustling and a slaving, just another soul somebody thought that they could save. Chalk me up devil's work is never done. Well, you guys seem to get all the good ones, the poor, needy, downtrodden masses. Sometimes the whole deck stacked against them. Still, I can't break them. Their hearts are the truest to the back. Seems like all you ever leave me are these poster child souls who think they're above the fold? You know the ones with their high profiles, but they got no timber down in their souls. The famous and the powerful, those deceitful wagers of wars, and all those goddamn politicians, the very ones that evoke your name just for a damn vote. It looks so easy, sounds so damn simple. Think these souls far out out of the sky. Jesus, back off, this one's mine. Working all day, hustling and a slaving, just another soul somebody thought that they could save chalk me up another one. The devil's work is never done. The devil's work is never done. He was pretty sure he didn't believe in heaven wasn't quite sure. And I almost lost that lousy son of a bitch after 50 years of damn hard work. protected, but too late. is zij hier. Elena May. En ze gaat eh, iets eh, vertellen over dat, eh, dat mooie album wat ze heeft gemaakt. En dat album dat heet Misleadingly Soft. Heet hij even gauw uit mijn hoofd. Moet weer eens dat hele stapeltje cd's doorlopen lopen worstelen. Maar volgens mij heet hij ook inderdaad zo. Staat er ook op. Misleadingly Softly. Softly zelfs. Oeh. Zeg ik toch helemaal <laughs> zeg ik hele rare dingen. Nee, soft. Ik, ik zei het goed. Het is uh, vier minuten over half tien. Straks over tien minuten gaan we een eh, gedicht eh, doen. Want het is de eerste donderdag van september. En de mensen in het, deze regio weten dan in ieder geval... hey, het is de beurt aan Suzanne van Balen. Is ook de enige overgebleven van, van stel. Want eh, we deden het ooit eh, met uh, z'n tweeën dan in dit geval. of ze deden het gewoon met z'n tweeën. Jarl van Malta was de ander. Maar Jarl heeft het enorm druk gekregen met allerlei dingen. En dus heeft hij besloten om daar ja, een eind aan te maken. De afgelopen maand heeft hij zijn laatste gedaan bij, bij Alternative FM. Maar Suzanne eh, van Balen, die is gebleven. Dus straks om kwart voor tien de bijdrage van eh, Suzanne in eh, deze aflevering van Alternative FM. We hebben nog meer, want ik zei het al, 29 oktober is in de Bali in Amsterdam is er een tribute van Return to Nebraska van Bruce Springsteen. dat is dan, zijn een aantal popmuzikanten van groepen die bijna zeg maar het landelijke eh, circuit hebben gehaald, om het dan maar zo te zeggen. En dat eh, is dan een tribute. Dat betekent dus dat eh, een aantal van dat soort mensen een, een aantal nummers van Bruce Springsteens album Nebraska gaan brengen. Uh, een ervan, en die heeft hier ook in Zandvoort eh, gespeeld. <laughs> Ja, eh, dat is door Leo Determan een keer gedaan. Leo, als je zit te luisteren, we hebben hem hoor. we hebben hem ook nu vanavond hier in Alternative FM zitten. Matthijs Levers, hij is een van de mensen die meewerken aan dat Return to Nebraska project. En dat nummer dat heet van Matthijs Levers, waar we nu naar luisteren, zijn vlees is zwak. dat is zwak. Zijn geest niet erg groot, maar heeft hij hiervoor nu echt 30 jaar. Voor dat kleine hoopje kak, dat op een wacht daar voor de kroeg. Zelfs voor importbruiden is het niet genoeg. Zij danst alweer, een van haar duizendste dansen. Hij staat nog steeds, hij heeft al honderden kansen gehad. Was een zin die niet loopt, was een hoer die niet vrijt. Of gewoon was een man die niet zei. Dat zijn hart nu al jaren begint. En het drinken doet al zin. Maar dit rondje dat is nog voor hem dus naar de play nog een keer En daar gaan we maar weer Hij blijft hopen op zij ook van hem daar is Dree, Dree die is al oud, zo geeft hij hem het gevoel de tijd nog altijd mee, schreeuwt hij naar de nacht. Maar zijn paard is al jaren niet meer zacht. En bij de bar aangekomen, lacht het meisje wat langer dan ze ooit had gedaan. Iedere andere man die ze zag. Maar hij pakt was zijn kleingeld, daarna was een pilsjes. Hij heeft nooit iets gezien maar leeg. naar de play nog een keer en dan gaan we maar weer. Hij blijft hopen op Zion. nog steeds voor hem, Dus naar de play maar weer. En dat blijft hij dit keer. Op zoek naar woorden op de pleder die klemt. zalvende handen. Ik liep naar haar toe, haar oude was enorm, ze was oogverblindend, sprak er aan voor de vorm. Ze zei geloof je, geloof je, Lot, Naar jou ben ik op zoek, over jou gaan al die liedjes in mijn liedjesboek. Ze zei geloof je Bent van de Heer. Dan denk ik dat me hier de plek heb bekeer. Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plek heb bekeer. Oh ja. Ze hadden warme gloed, ze hadden warme stem, ze vroeg me over de Heer. En of ik bekend. Ze zei geloof je, geloof je. Ja, jij bent een vriend. Net als de heer. Maar je wil maar voor jezelf en zeg nou dat is verkeerd. Ze zei geloof je, geloof je. Als jij een schepping bent van de heer. Dan denk ik dat me hier de plekken bekeert. Als jij een schepping bent van de heer. Dan denk ik dat me black bird. ik dat me hier te plek bekeer. Als jij schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier te plek bekeer. Als jij was hem. En dat was eh, niemand minder dan eh, Mirko Haarmans. Met eh, Mirko en de Wijze Mannen. En dat nummer dat heette uh, The Blues van Lieselotte. En op 29 oktober dan eh, zullen ze samen met Matthijs Levers onder andere een uh, nummers gaan doen ter ere van Bruce Springsteen, Nebraska. Het album wat hij heeft gemaakt. Return to Nebraska. Ik moet even een kleine excuus maken. Het, is, ja, het was heel kort, maar ik moest even eerst in mijn mobiel weer iets, een instellingsaanpassing doen. Dan gaat hem weer allemaal op een verkeerde instelling. Ja, en dan is het in de laatste 40 seconden van een plaatje dat je iemand nog moet bellen. En dan ook nog in de uitzending. Dus ik doe het standaard tijdens de uitzending. Welkom Suzanne van Balen. Hallo Jaap. <laughs> ja. ik moest het even zo doen, eh, Suzanne. Eh, het spijt me, het is niet eh, helemaal des Jaaps om het op deze manier te doen. Maar je, je, hangt inmiddels. En dat is gewoon fijn. Dat we je in ieder geval gewoon in de uitzending hebben. Ja. Ehm, je bent weg geweest. Heb je ook nog daar het een en ander mee gedaan? Op het moment dat je dus weg was. Dat je ook nog dingen hebt geschreven. Toen ik op vakantie was. Ja, want ik heb je wel een beetje gevolgd. Nee, ja, het was heel stom. Ik wilde wel, maar ik... Er kwam niks. Er kwam niks? Nee, heel stom. Er kwam niks. Nee. Nou ja, dat kan, dat kan natuurlijk eh, gebeuren. Ik bedoel, eh, het, eh, het, is niet zomaar dat het... dat dat ja, ik heb het zelf ook last van, want ik eventjes nu... Even van de schrijf af ben, om het allemaal zo te zeggen. Maar, oh, ja, maar ik ben niet van de schrijf af, maar niks over Ierland of zo. Maar gewoon daarna nog wel een heleboel andere dingen. Maar Hoewel het land natuurlijk wel uitnodigt om eh, over dingen te schrijven, denk ik. Ierland blijft iets magisch. Ja, maar ik had meer zoiets van, ja, ik weet niet wat ik moet schrijven eigenlijk. Oh, <laughs> nou ja. <laughs> ja. ja. nou ja, goed, dat maakt ook niet uit. Ik eh, bedoel, eh, maar het land is natuurlijk wel bijzonder als het gaat om ja, teksten, maar ook van singer-songwriters en noem maar op. Muziek, echt. Ja, muziek bedoel ik. Ja. En schrijvers zelf, hè? Ja, ja. Heb, je, heb jij ook eh, van Ierse schrijvers op, iets op de plank eh, staan thuis? Of, Ja, eh? van William Butler Yeats, de dichter. Oh, dat... is. dichter. Ja, je hebt, je hebt dus wel wat staan, begrijp Ja. ja. Ehm, dit wat je nu geschreven hebt, dat heb je al in het voorjaar geschreven, maar is dat ook ergens vandaan gekomen? Of heb je hierbij ook weer je eigen gevoel laten spreken? Uh, nou ja het, er, ja, het werd wat gezegd hm. en, uh, en eh, dat deed me heel erg hm. iets. En ja, en toen heb ik dit erover geschreven met mijn gevoel. Ja. Nou, ik, ik, ik ben, ben benieuwd. het gedicht is geschreven op 25 mei, zag ik. Ja. Ja, een speciale dag uh, ik weet nog wel dat het uh, een van de, de, de week was dat het uh, goed weer was. Ja, dat was zes dagen na mijn verjaardag ook. Dus <laughs> ja. ook nog, eh, ja. ja. Eh, is het ook een beetje nadat je verjaardag toen gaan borrelen? Eh, nou, het is op mijn verjaardag gebeurd. Oh, het is op je dus verjaardag gebeurd. Ja, en toen is het na mijn verjaardag gaan borrelen. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Laat horen. hoe heet het? Zonder twijfel. Laat maar horen. Zonder twijfel. Ik heb ze wel gehoord de mooie woorden die ze tegen hem zei. Ze hebben mij diep geraakt, want ze gingen over mij. Daar waar ik nog twijfelde, of ze net zo om mij geeft als ik om haar, nu weet ik zeker dat ze dat doet, enkel door die woorden, door dat gebaar. Maar zou ze ook van mij weten, hoeveel ik om haar geef, dat ik haar het meest vertrouw en mijn leven met haar als positief beleef? Dat wat ik voor haar voel, ga ik haar niet zeggen. Ik weet gewoon dat ze dat weet, zoals ik het van haar weet. Dus hoef ik haar eigenlijk niks uit te leggen. You are the silver moon that lightens up my night. You are too cute to be true. I just can't get enough of you. Oh, You say I'm always on your mind Whenever you're not around You have the sweetest smile I just melted to the ground I just melted to the ground I just melted do do do do do drive me wild Whenever you touch my body And you are my lucky strike I feel like I just won the lottery I feel like I just won the lottery Yeah, yeah, yeah I feel like I just won the lottery do, do, do, do.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 Eh, het bracht de tijd op 5 eh, minuten voor 10. Inmiddels eh, hier bij uh, Alternative FM bij het programma wat we doen op uh, CFM Zandvoort. En dan zit het er ook weer op, markers. dan hebben we het weer helemaal gehad. Hm? Ja, je zit nog bij te komen, want het moest even in één uur tijd moest het even gauw gebeuren. Ja, dan krijg je zo vlak voor dat we beginnen een sms'je. Ja, ze heeft maar één uur dacht ik echt van, oh shit. <laughs> Scheiße, dat, eh, ja, dat, dat, dat kan gebeuren. Dan, dan heb, je, heb je op een gegeven moment even niet eh, datgene wat je eigenlijk zou willen doen. Ja, dank je, dank je. Want ik moet eventjes eh, en tijd en ik moet een plaatje even in de gaten houden. Nu zit ik achter de knoppen. En zit Marcus op mijn plek. ja, dat is even wat anders. Het is toch even hard werken geblazen. Dat <laughs> je dan op een gegeven moment... Ook voor mij hoor, dus. Eh, maar goed, eh, we hebben Donata Kramars twee keer gedraaid. In één uur tijd. Hè? Eentje onder de Ubrich-vlag en eentje onder de soyo vlag denk, ja, nou, dan kan ik ook nog wel een keer, nog een, keer een nummer draaien... wat we helemaal aan het begin hebben gedraaid. Hè? Van, een, van een artiest. En dan doen we hem gewoon aan het slot eh, nog een keer. Als het toch 26 eh, oktober eh, Paradiso gaan voor een cd-presentatie... dan kan dit natuurlijk nog wel een keertje gedraaid worden. Oh, overigens is dit nog van het album van de EP All This Craziness. de EP-versie. Lekker opstandig. Ja, ja wij, wij, wij weer. Maar goed, wat wel leuk is, is dat het een waar collectors item is. En wij hebben hem gelukkig nog. Tot aan het nieuws van 10 uur gaan we hem eh, draaien. En dat is uh, van All This Craziness hebben we dus dit, nummer, dit mooie nummer Blinded uitgezocht van Fabiana Dammers. Wat ons betreft graag tot volgende week.